Aan het eind van de middag vond de politie in een woning het lichaam van een vrouw van 19. Zij was door een misdrijf om het leven gekomen. S'avonds werd in een andere wijk van IJmuiden aan de voet van een flatgebouw... het lichaam van een 21-jarige man gevonden. Hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Peru komt de Amerikaanse Laurie Berenson waarschijnlijk voorwaardelijk vrij. Ze werd in 1995 opgepakt en tot levenslang veroordeeld... voor samenwerking met een linkse guerrillabeweging beweging in Peru. Die zou uit zijn geweest op het omverwerpen van de regering. Berensons levenslange gevangenisstraf werd later omgezet in 20 jaar cel. In mei dit jaar werd ze al een keer vrijgelaten. In augustus moest ze weer terug naar de gevangenis, omdat het onduidelijk was waar ze tijdens haar voorwaardelijke vrijlating in Lima verbleef. Een Peruaanse rechtbank heeft nu besloten dat ze haar cel alsnog mag verlaten. De 40-jarige Berenson gaf in augustus toe dat ze samenwerkte met de guerrillabeweging in Peru, maar heeft altijd ontkend dat ze betrokken was bij terroristische activiteiten. De bompakketten die vorige week uit Jemen werden opgestuurd naar de VS kwamen van Al-Qaeda. Dat zegt een beweging die zich noemt Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland. De terreurbeweging zegt ook verantwoordelijk te zijn voor het neerstorten in september van een Boeing van koeriersbedrijf UPS in Dubai. De oorzaak van die crash wordt nog onderzocht. In de eredivisie heeft VVV met 4-1 gewonnen van Willem II. De Tilburgers speelden driekwart van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart. In de tweede helft lag de wedstrijd ruim 10 minuten stil vanwege kwetsende spreekkoren. Willem II blijft met twee punten laatste in de eredivisie.